Uur. Lot met het NOS Journaal. Bij protest Ethiopië zijn mogelijk tientallen doden gevallen... toen de politie een demonstratie tegen de regering wilde beëindigen. De politie probeerde met traangrasgranaten en waarschuwingsschoten... de menigte te verdrijven. Daardoor ontstond paniek en zijn mensen onder de voet gelopen. De broer van de Turkse geestelijke Fethullah Gulen is opgepakt. De politie arresteerde hem in Izmir, in het westen van Turkije... op verdenking van lidmaatschap van een gewapende terreurgroep. Volgens de Turkse president Erdogan zit de Gulen-beweging... achter de mislukte staatsgreep in juli, maar Gulen weerspreekt dat. Hij zit zelf in Amerika. Sinds de koepoging zijn tienduizenden mensen opgepakt of ontslagen... omdat ze te maken zouden hebben met de Gulen-beweging. De provinciale bruggen en sluizen in Flevoland doen het weer. Schepen konden er sinds gisteravond niet langs vanwege een storing met het communicatiesysteem. Daardoor konden brugwachters niet praten met de schippers. Grijze roodstaartpapegaaien uit het wild mogen niet meer worden verhandeld. Dat is besloten op een VN-top in Zuid-Afrika over bedreigde planten en dieren. De grijze roodstaart is geliefd omdat hij goed mensen kan napraten. Volgens dierenbeschermers is het aantal vogels in het wild fors gedaald. En dat komt doordat ze worden verhandeld en gestroopt. Op de top worden ook maatregelen besproken om de neushoorn, leeuw, haai en de rog te beschermen. En dan voetbal. Feyenoord heeft zijn achtste competitiezegen op rij geboekt. In Tilburg won de club met 2-0 van Willem II. Kort na het tweede doelpunt werd de wedstrijd even stilgelegd... omdat er op de tribune vechtpartijen waren uitgebroken. Feyenoord gaat aan kop. De Rotterdammers hebben vijf punten meer dan Ajax. En PSV staat zeven punten achter. Ajax won vanmiddag in de arena van FC Utrecht. Het werd 3-2. Heracles FC Twente eindigde in 1-1. En dan nog het weer. Grote verschillen in Nederland.